Jobboot met het NOS Journaal. Oosten nu langzaam wordt ingetrokken. Bondskanselier Feynman heeft dat gezegd na telefonisch overleg met de Duitse bondskanselier Merkel en de Hongaarse premier Orbán. Vrijdag opende Oostenrijk de grens voor de stroomvluchtelingen die een tijd vast hadden gezeten in Hongarije. Volgens officiële cijfers zijn sindsdien zeker 13.000 vluchtelingen van Hongarije via Oostenrijk naar Duitsland gereisd. Normaal gesproken moeten asielzoekers in het land waar zij aankomen worden opgevangen. Feynman week af van die regels vanwege de humanitaire noodsituatie, maar hij wil nu dat de gewone regels weer gaan gelden. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers roept mensen op om geen spullen meer te doneren voor vluchtelingen. Volgens het COA is de hulp de afgelopen dagen zo overweldigend dat er nu al te veel spullen zijn, zoals kleding, toiletartikelen, ondergoed en speelgoed. Volgens het COA moeten mensen zeker nog geen vluchteling in huis nemen, omdat de opvang centraal wordt geregeld. De opvang moet je overlaten aan professionals die weten om te gaan met getraumatiseerde vluchtelingen, zegt het COA. De Wereldhavendagen in Rotterdam hebben minder bezoekers getrokken dan de afgelopen jaren. Vorig jaar kwamen er 450.000 mensen op het maritieme evenement af. Dit jaar waren dat er 320.000. Volgens de organisatie was het slechte weer vrijdag en zaterdagochtend spelbreker. Vandaag trokken de Wereldhavendagen in Rotterdam de meeste bezoekers. Ze konden een kijkje nemen achter de schermen van de grootste haven van Europa. Zanger Gordon heeft op het Griekse eiland Mykonos een ernstig auto-ongeluk gehad. Hij is met diverse botbreuken in het ziekenhuis opgenomen, heeft zijn manager bevestigd. Volgens de berichten is hij aangereden door een auto. De bestuurder zou zijn doorgereden. Het weer, wolkenvelden, af en toe een bui en soms nog wat zon. Vanavond en vannacht bewolkt en af en toe regen. Morgen verandert er weinig, later op de dag opklaringen en droog. Het wordt net als vandaag ongeveer 16 graden. Vanaf dinsdag overwegend droog en hogere temperaturen. Dit was het. ZFM, verkeersupdate.